Kees Groot met het NOS-journaal. Tandartskosten voor kinderen dreigen niet meer in alle gevallen volledig te worden vergoed vanuit de basisverzekering. De drie grootste verzekeraars, Achmea, VGZ en CZ, hebben maximale vergoedingen vastgesteld. Als een tandarts duurder is, moeten de ouders een deel van de rekening zelf betalen. De verzekeraars hebben voor het maximum gekozen omdat tandartsen sinds 1 januari zelf hun tarieven mogen vaststellen. Van de grote verzekeraars vergoedt alleen Mensis wel alle tandartskosten voor kinderen. Het gebruik van maximumvergoedingen lijkt in strijd met de wet. Minister Schippers zegt dat het experiment met vrije tandartstarieven snel is afgelopen als ouders moeten gaan bijbetalen voor de tandartszorg voor hun kinderen. Fractievoorzitters uit de Tweede Kamer hebben een bezoek gebracht aan de trainingsmissie in Afghanistan. Ze gingen naar Mazar-e-Sharif, Kunduz en Kabul. Delegatieleider Van Beek zei dat de Kamerleden veel respect hebben voor het werk dat de Nederlanders samen met hun internationale partners doen. Het bezoek begon maandag en vanavond komen de Kamerleden terug in Nederland. PVV-leider Wilders is om veiligheidsredenen niet mee geweest. De leiders van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren lieten zich door een partijgenoot vervangen. verder waren alle fractievoorzitters erbij. Vorig jaar brachten de specialisten uit de fracties ook al een bezoek aan Afghanistan. Nederlanders die in Duitsland wonen en frauderen met een uitkering kunnen voortaan makkelijker worden opgespoord. Minister Kamp heeft daarover een verdrag gesloten met Duitsland. Door koppeling van bestanden kan fraude makkelijker worden opgespoord. Het gaat bijvoorbeeld om mensen in de bijstand die verzwijgen dat ze in Duitsland werken of daar een huis hebben. Het verdrag moet omgekeerd ook Duitsers aanpakken die in Nederland werken en fraude plegen. Zo'n 5000 Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en enkele tienduizenden AOW'ers wonen in Duitsland. Het weer, vanavond en vannacht in het noorden en noordwesten kans op een bui. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen wisselend bewolkt, het wordt zo'n zeven graden. Waardoor een frisse noordwestenwind voedt het kouder aan. In het weekend wordt het nog iets kouder en gaat het s'nachts vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A4 Amsterdam-Den Haag voor wouden, 6 kilometer... De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor Amstel Business Park 3. A12 Den Haag Utrecht voor Reewijk 3 kilometer, voor knooppunt Lunette ook 3. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 3. A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 4.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 Turn it over and it. Yeah, yeah, yeah. Vibe to vibe a second. It's a club, girl. While you arrive naked, Hear that? how the veteran glide the record, but don't download. Go out and buy the record. Hey. <laughs> Something sexy about a girl on the floor, all friends around her.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 All I wanted was a moment or two. Uh. See if you could do that switcheroo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one, too. I'll be right here waiting on you to uh.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou werd de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou werd de lucht in blauw.